Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is pijnlijk dat niet iedereen die dat wil weg kan uit Afghanistan, dat zegt minister Kaag. Nederland stopt met de evacuaties, want het wordt te gevaarlijk rond het vliegveld van de hoofdstad Kabul. Iedereen die op de luchthaven al is, die binnen is, die wordt verder geholpen, die wordt op vluchten gezet. Maar er kan dus niemand meer bij komen nu? Op dit moment eh, kunnen er geen andere mensen meer naar de luchthaven komen. En wij zijn met klem verzocht door de Amerikanen te vertrekken op het vliegtuigslot wat ze aan ons hebben gegeven. Want volgens de Amerikanen dreigen er aanslagen te worden gepleegd op het vliegveld. Flappen van 200 en 500 euro storten op een Rabobankrekening gaat bedrijven geld kosten. De bank vraagt vanaf oktober 5 euro aan zakelijke klanten als ze biljetten groter dan 200 euro inleveren. Dat doet de Rabo om bijvoorbeeld witwassen tegen te gaan. Ze merken dat de gele en paarse briefjes daar vaak voor worden gebruikt... en hopen dat dit soort bedragen voortaan digitaal worden overgemaakt. Vanaf komend weekend kunnen supporters in voetbalstadions meekijken bij de VAR-momenten. De beslissingsmomenten voor de videoscheidsrechters zijn dan te zien op de grote schermen. De KNVB hoopt dat het dan duidelijker wordt voor de fans waarom de VAR ingrijpt. En Lelystad wil met straatracers in gesprek. In de hoop een oplossing te vinden voor het illegale racen in de stad. Al bijna tien jaar wordt er op verschillende plekken geraced, terwijl dat verboden is. De burgemeester van Lelystad snapt de passie en zegt daarom open te staan voor een goed en veilig plan. Dat is ook om aan te geven dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid als ze illegaal bezig zijn ook wel nadrukkelijk bij hen op de schouders ligt. We moeten er niet aan denken wat er kan gebeuren. Maar goede doortimmende plannen, daar zijn we natuurlijk altijd open voor. Daar gaan we altijd open het gesprek mee. De burgemeester hoopt dat de landelijke politiek het ook gaat hebben over straatracen. Het weer vanochtend is een grijze boel. Hier en daar valt een licht buitje. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt niet veel warmer dan 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat file bij knooppunt Holendrecht 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen.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 Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel.